uur. met het NOS dat mannen die in 2040 60 zijn... nog gemiddeld 26 jaar te leven hebben. Vrouwen zelfs 29 jaar. En dat is drie jaar langer dan staat vermeld in een eerdere berekening. Ook fysieke gebreken komen steeds later. Al zijn er wel verschillen tussen sociaal-economische groepen. Zo blijven hoogopgeleide mensen langer gezond... en leven ook nog eens gemiddeld drie jaar langer dan laagopgeleide. President Trump gaat de drugsproblemen in Amerika hard aanpakken, staat in plannen die later vandaag worden bekendgemaakt. Zo wil die drugsmokkelaars en dealers harder gaan straffen. Als het aan hem ligt, moeten ook zij de doodstraf kunnen krijgen. Ook gaat Trump wat doen aan de verslavingscrisis in Amerika. Daar zijn 2,6 miljoen mensen verslaafd aan opiaten, die meestal in pijnstillers zitten. Het zuiden van Australië wordt geteisterd door natuurbranden. Die woeden in de provincies New South Wales en Victoria. Daar zijn al zeker 70 huizen en andere gebouwen in vlammen opgegaan. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind. Bovendien heeft het op sommige plekken al ruim een maand niet geregend... en er worden temperaturen van boven de 40 graden gemeten. De Italiaanse autoriteiten hebben een schip van een Spaanse hulporganisatie in beslag genomen... nadat hij had geweigerd om 218 migranten op zee over te dragen aan Libië of Malta. De migranten zijn nu naar Italië gebracht. Dat land wil de stroom migranten terugdringen... en alleen nog schepen toelaten van organisaties die zijn aangesloten bij Frontex...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 When we move where you already know. So Just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I should.